Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Rusland heeft de regeringspartij Verenigd Rusland een groter verlies geleden dan verwacht. Na het tellen van twee derde van de stemmen staan de partij van Poetin en Medvedev op 50 Mogelijk heeft ze het in feite nog slechter gedaan, want er lijkt op grote schaal sprake te zijn van intimidatie en andere onregelmatigheden. Bij de vorige verkiezingen in 2007 haalde Verenigd Rusland nog 64 de communisten zijn de grote winnaars. Ze worden met zo'n 20% van de stemmen bijna twee keer zo groot als de vorige keer. In Rome is het kabinet van de nieuwe premier Monti het eens geworden over bezuinigingen ter waarde van zo'n 24 miljard euro. Er komen belastingverhogingen, de pensioenleeftijd gaat omhoog en er komen maatregelen tegen belastingontduiking. De partijloze Monti is aangesteld om Italië economisch weer gezond te maken. In Nieuw-Zeeland is een Nederlandse snorkelaar omgekomen. De man van 52 was een ervaren duiker en woonde al jaren in Nieuw-Zeeland. Hij was met een groep aan het snorkelen in een baai bij het Noordereiland en raakte bewusteloos toen hij naar boven kwam. Collega's probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Golfer Tiger Woods heeft voor het eerst in twee jaar weer een toernooi gewonnen. In Californië eindigde hij als eerste bij de Chevron World Challenge met een birdie op de laatste hole. De laatste overwinning, eh, overwinning van Woods was in 2009. In december van dat jaar stopte hij met golven vanwege een ophef over een reeks buitenechtelijke affaires. Vitesse heeft de Braziliaanse spits Jonathan Reis tot het einde van dit seizoen gecontracteerd. Afgelopen zomer liep zijn contract af bij PSV. Reis herstelt van een zware knieblessure die hij een jaar geleden opliep in een duel tegen Rode JC.